4 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. Na 32 jaar is een einde gekomen aan de bekendste verdwijningszaak van Australië. De lijkschouwer in Darwin heeft bepaald dat een Australische baby in 1980 inderdaad is meegenomen en gedood door een dingo. Het negen weken oude meisje verdween spoorloos tijdens een vakantie. Volgens haar ouders werd ze uit de tent geroofd door een dingo, een wilde hond. Het kind is nooit teruggevonden. Aanvankelijk werd de moeder tot levenslang veroordeeld voor de moord op het kind. Die straf werd zes jaar later herroepen nadat in de buurt van een dingonest het bebloede vestje van de baby werd gevonden. De verdwijningszaak werd ook buiten Australië bekend door de verfilming met Meryl Streep in de hoofdrol. De meeste Nederlandse voetbalfans willen dat Klaas-Jan Huntelaar tegen Duitsland in de spits speelt. In een peiling van Maurice de Hond stemt bijna 60 voor Huntelaar in de spits, met Robin van Persie erachter. Slechts 6 wil dat Oranje opnieuw met Huntelaar op de bank begint. Het vertrouwen in Oranje is na de nederlaag tegen Denemarken flink gedaald. Bijna 60 procent denkt dat Nederland in de groepsfase strandt. Een week geleden dacht nog maar 24 procent dat Oranje in de groepsfase zou worden uitgeschakeld. De winnaars van de Nobelprijs krijgen voortaan minder geld. Vanwege de slechte economische tijden is het prijzengeld met een vijfde verlaagd. Van 1,1 miljoen euro naar 9 ton. De Nobelprijs wordt betaald uit het rendement op de tientallen miljoenen Zweedse kronen uit de erfenis van industrieel Alfred Nobel. Volgens de Nobelstichting is er de afgelopen tien jaar meer geld uitgegeven dan er op het vermogen is verdiend. Het weer zwaar bewolkt met lokaal een bui en de temperatuur ligt rond 12 graden. Overdag vrij veel bewolking en af en toe een bui, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur tussen 14 graden in het noordwesten en 19 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. Ja, goeienacht. Of goeiemorgen alweer bijna. Welkom eh, terug eh, bij dit derde uur van Dit is de Nacht. Een uur vol prachtige muziek. Straks ook De Nachtgedachte, een vertaling van een songtekst naar het Nederlands. Maar eerst de nummer 1 hit van het Bangles album Different Light. Walk Like an Egyptian. You. Zwart. Groot talent. Na het winnen van de Amsterdamse popprijs in 2010 eh, en de grote prijs in 2011... zet ze die stijgende lijn door. En dit jaar is ze Serious Talent bij Radio 3FM. En nu eh, dit prachtige liedje Secretly Sleeping. De tweede single van haar eh, titelloze debuutalbum. En ja, dan zingt ze... Eh, wachten tot eh, de ochtend komt. Dat doen wij ook. Maar dat doen we niet eh, passief. Nee, we gaan gewoon lekker door met mooie muziek. Wat dacht je bijvoorbeeld van Jamiroquai met Seven Days in Sunny June? Ja, zonnige juni. Daar hopen we dan maar op dat het nog wat wordt met deze maand. Hè? Nou ja, met dit liedje komt dan ook voor de zon in de studio. you fly away on. Seven days in sunny June, long enough to bloom. Flowers on that sunbeam dress you wore in spring. Yeah, yeah. The way we left us one. Why did you drop that bomb on me? de nacht. Met Maarten Hach. Light of the world, hope for all men. You never let me down. I can't believe you call me your friend. It's turned my whole life still it's hard to let go het voor. Je kijkt achterom, maar geen schip dat je ziet. Je kan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou niet. De blues verlaat jou niet. Je staat bij die kruising rechts, links of rechtdoor. Of terug naar je oorsprong via oud karrespoor. Je ziet hem bij liggen, daar ooit neergegooid. Je kan de bloems wel willen verlaten, maar de bloems verlaat jou nooit. Je bent er nog lang vier kanten op. Links, rechts, heen of terug, opeens denk je stop. Zo blijf je tobben tot je as is verstrooid. Je kan de blues wel willen verlaten, maar de blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. de blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. De blues verlaat jou nooit. De blues verlaat je nooit van De Dijk. Met een eh, heerlijke partij ook voor uh, eh, J.B. Meijers, de gitarist. Die eh, twitterde trouwens recent dat hij arrangementen aan het schrijven is... voor een musical over André Hazes. Die musical eh, die gaat Hij gelooft in mij heten. En die moet dit jaar nog verschijnen. Nou, we zijn benieuwd. Als het eh, muziek is van, eh, van dit niveau, dan kun je mij ervoor inschrijven. Want dit is heerlijk. En dan gaan we door met, met Santana. Ook al zo'n heerlijke gitarist. Met een plaatje uit 1972 alweer. I'll be waiting. dat was natuurlijk In the Air Tonight, Phil Collins. Ik zit nog helemaal lekker te luisteren, want het is... Eh, gewoon heerlijke muziek. En, wist je trouwens dat Phil Collins, naast dat hij eh, natuurlijk zoveel mooie muziek heeft geschreven... vroeger met Genesis en eh, al heel lang solo... naast muziek heeft hij nog een grote hobby... dat is geschiedenis. En dan vooral de geschiedenis van de Alamo. Misschien heb je er wel eens van gehoord. Het is de strijd die gevoerd is tussen Texanen en Mexicanen en dan hebben we het over bijna twee eeuwen terug, 1836. Ja, je moet het maar weten. Het is niet bepaald een eh, jaartal wat bij mij is blijven hangen. Maar Phil Collins die is er helemaal vol van. Hij eh, had al een hele collectie met spullen uit die tijd. Zoals bijvoorbeeld een geweer van Davy Crockett. Kijk, dan denk ik, die naam die ken ik ergens van. Nou, dat is dus van de Alamo. Strijd tussen Texanen en Mexicanen. En nou heeft uh, Phil Collins er ook nog een boek over geschreven. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, je kunt er nu alles over komen te weten. Het boek heet The Alamo and Beyond, A Collector's Journey. En dat brengt ons bij de nachtgedachte voor deze nacht. En de nachtgedachte is eh, vannacht bij eh, het liedje Morning, Noon and Night van Ryan Shaw. Ik nam een minuut en moest meteen weer gaan zitten. Omdat mijn liefde door mijn hart werd bevestigd. En ik wist niet dat ik zo van je kan houden in de weg die je gaat. Uh... to sit right back. Cause I'm giving loving with my heart attached. And I for me. Feels Like Heaven van de Fiction Factory. Vorig jaar eh, kwam Kevin Patterson na lange tijd achter zijn bureau vandaan voor een reunie. Met die mannen van het eerste uur van, eh, van die band, Fiction Factory. En eh, nu zit hij waarschijnlijk weer achter dat bureau. Want hij werkt als IT'er op de Universiteit van Dundee. Een kortstondige reunie dus. Dat dat bleef bij, uh, bij één keertje. Eh, we gaan verder met eh, ehm, Stevie Wonder. Aan 1974 alweer is dit die, die goede, prachtige hit. Don't you worry about a thing. En dat geef ik jullie natuurlijk ook graag mee voor deze nacht. Maak je geen zorgen, want de morgen komt er alweer aan. I've mama, uh, you understand that? No. Well, uh, like, I don't understand how you can, because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very um, fluent Spanish. Uh, todo está bien chévere. You understand that? Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is, is that right, mama? Yeah. yeah cause I got my shaking room, I'm little thing. Everybody's got a thing, but some don't know always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing. Don't you worry Dit is De Nacht. Met Maarten Hach. soms laat. Plotseling aan de overkant zag hij ze staan. Iemand riep, jij hoort niet bij ons. Mes, steek, pijn. Denk goed na welke kant je staat. Denk niet wit, denk niet zwart zwart-wit. Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit. Maar in de kleur van je hart, maar in de kleur van je hart. Donker was de straat op weg naar een taxi. Het is te laat, het is voorbij. Ja, Lewis met het eh, liedje wat natuurlijk vooral bekend werd... van de Frank Boeiengroep Zwart-Wit. En eh, we gaan eh, verder met Demasiado Corazon... Too Much Heart van Mink DeVille. Een Amerikaanse band rond, uh, rond Willy DeVille. Die in Nederland vooral bekend zijn van hun hit Spanish Straw. En dus dit liedje Demasiado Corazon. Laatste genoemde is een ode aan Willy DeVille's Latijnse achtergrond de titel van het nummer betekent Te Veel hard. En eh, eh, in 2007 was uh, te veel nog te zien in Nederland tijdens het Pinkpop Classic Festival. Maar in augustus 2009 overleed hij aan de gevolgen van alvleesklierkanker op 58-jarige leeftijd. Nou, een, een, ode aan de man en we genieten nog maar eens van zijn muziek. Demasiado Corazon. afuera en la calle, abajo de la lluvia. Alone here with my pride, holding in my pain, de corazón, de Dit is de nacht. Dit is de nacht. De EO. De EO. E I wish you could see me now. I wish I could show you how I'm not who I was. I used to be mad at you, little on the hurt side too, but I'm. I'm not who I was. I found my way around to forgiving you some time ago, but I never got to tell you. a photograph. I saw me and I had to laugh. You know, I'm not who I was. You were there, you were right above me. And I wonder if you ever loved me just for who I was. Yeah. When the pain came back again, like a bitter friend, it was all that I could do keep myself from blaming you. Oh. Reckon it's a funny thing. I figured out I could sing, now I'm not who I was. I write about love and such. Maybe cause I wanted so much, I'm not who I was. Yeah. I was thinking maybe I should let you know I'm not the same, but I never did forget your name. Hello. found most amazing in amazing grace is the chance to give it out. Maybe that's what love is all about. I wish you could see me now. I wish I could show you how I'm not who I was. Brandon Heath was dat. I am not who I was. En we gaan uh, we gaan door naar eh, A Little Time van The Beautiful South. En eh, dat doen we eh, nadat ik heb verteld dat we zometeen in het vierde uur van Dit is de Nacht... gaan we in focus op de wereld naar Vlaanderen en naar Roemenië. Gaan we eens even kijken hoe het daar is. Dat wil ik vast even vertellen. Dan, dan weet je ook wat je daar kan verwachten. en dit uur, dit uur gaan we afsluiten met nog een, een paar mooie liedjes.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 Don't you? You need a little space for a thousand beds, won't you? Won't you? Lips said promise, feel the worst. Tongue so sharp, the bubble.